Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Den Haag wordt al de hele dag gedebatteerd over waar het is misgegaan met het landbouwakkoord. Dat plan moest ervoor zorgen dat het kabinet en de boeren dichter bij elkaar zouden komen. Maar na maanden van onderhandelen klapte het, vertelt verslaggever Marleen de Roy. Deze gesprekken gingen over de toekomst van de landbouw in Nederland. Van hoe ziet de hele landbouw in Nederland eruit in 2040? En eh, ja, er zijn heel veel boeren die nu vrezen voor de toekomst... omdat er allemaal nieuwe regels op ze afkomen. Eh, regels die ervoor zijn bedoeld om de natuur te beschermen. En zij zeggen, ja, hoe moeten wij met al die regels straks geld verdienen? En dit akkoord was ervoor bedoeld om ja, daar een soort van antwoord op te geven... en ervoor te zorgen dat die boeren zich aan de regels kunnen voldoen... maar ook geld kunnen verdienen. Maar nou, we zitten nu nog steeds zonder zo'n akkoord... en veel partijen in de Tweede Kamer geven het kabinet daarvan de schuld. Ze zeggen dat zij te weinig hebben aangeboden aan de boeren... Een paar honderd boeren trokken vandaag met hun trekker naar Den Haag. En bij dat protest zijn zeven mensen opgepakt. In een buitenwijk van Parijs hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht voor Nahel van 17. Hij werd dinsdag doodgeschoten door een motoragent toen hij er vandoor ging bij een verkeerscontrole. En dat zorgde voor veel rellen in Frankrijk de laatste dagen. Tijdens de tocht riepen mensen om gerechtigheid. na die tocht liep het uit de hand. Mensen gooiden vuurwerk en stenen naar de Franse politie. Vanavond en morgenavond worden 40.000 agenten daar ingezet om rellen tegen te gaan. Ja, en deze week gaat het veel over het slavernijverleden. Want zaterdag wordt Kitty Kotti gevierd. En dan herdenkt Nederland dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij is afgeschaft. Nu, heel wat jaren later, worden steeds vaker excuses aangeboden. Zoals door premier Rutte. En wat vinden ze daar eigenlijk van in de voormalige koloniën? Correspondent Nina Jurna is in Suriname. Het is heel verschillend hoe mensen erover denken. Maar de, eh, zeg maar de emotionele erkenning van excuses en dat die geschiedenis ook een plek krijgt in het ja, collectief geheugen, ook van Europa, Nederland, maar ook de andere voormalig koloniale mogendheden. Dat vinden mensen heel belangrijk. Ehm, maar toch ook een vorm van herstel. Heb ik nog wat weer voor je bewolkt met hier en daar een buitje. En de rest van de middag en vanavond kan het gaan onweren. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen af en toe een zonnetje, maar ook een buitje met maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file op de snelwegen in onze regio. Een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof 10 minuten op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer file. Dan naar de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens. 20 minuten vertraging door 5 kilometer file. 10 minuten op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Bergen.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 You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire sunny you. Sunny, yesterday all my life was filled with rain. And sunny, you smiled at me and really, really the day. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. I love you. I love you. Once again. Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó. No dejó ni motivos ni huellas. Una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. Solo lo importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. Iban pasando los años y el niño lindo de mami vive como rey, nada se le negó. De la año y de hermano no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar.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 Regeringspartij CDA wil als enige dat het kabinet in gesprek blijft met de boeren... ondanks het klappen van het landbouwakkoord. Vorige week stapte landbouworganisatie LTO uit de gesprekken. Het kabinet er daarna aan zelf met plannen te komen. Bij een protestmars in het Franse Nanterre voor de 17-jarige jongen... die werd doodgeschoten door de politie, zijn rellen uitgebroken... Na afloop van de tocht in de voorstad van Parijs ontstond er een confrontatie tussen demonstranten en de politie. En woningcorporatie Vesteda verbreekt het contact met kandidaathuurders die proberen de organisatie om te kopen.